Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem verwelkomt het akkoord met de Grieken. Ook Griekenland is tevreden over de overeenkomst die gisteravond in Brussel werd bereikt. Dankzij het akkoord is Griekenland de komende vier maanden verzekerd van financiële steun. De Grieken moeten maandag een eerste lijst met hervormingen presenteren. Die wordt beoordeeld door de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. Dijsselbloem zegt dat er rekening zal worden gehouden met de economische situatie van de Grieken. Hij noemt het akkoord een eerste stap naar het herstel van vertrouwen. De 22-jarige Deen, die afgelopen weekend twee mensen doodschoot... en toen zelf door de politie werd doodgeschoten... is gisteravond onder grote belangstelling begraven. Zo'n 500 mensen, vooral jonge mannen... waren naar de islamitische begraafplaats in de voorstad van Kopenhagen gekomen. Volgens een Deense tv-zender waren er ook veel jongeren die de doden niet kenden. Liberia heft de avondklok op nu de ebola-epidemie onder controle is. Vanaf morgen mogen mensen s'avonds en s'nachts weer op straat komen. Eerder deze week gingen de scholen in het land na een half jaar weer open. De avondklok werd op 20 augustus ingesteld. Liberia was het centrum van de ebola-epidemie in West-Afrika. In de regio zijn meer dan 9000 mensen aan de ziekte gestorven. In Erp in Noord-Brabant zijn gisteravond vier doden gevallen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Een auto met vier inzittenden reed tegen een boom. Een vierde inzittende raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Gemmertse dijk, de N616. De weg was de hele nacht afgesloten voor onderzoek. De Nederlandse jeugdfilm Alles Mag van regisseur Steven Wouterloot is in New York onderscheiden met een Emmy Kids Award. De film won in de categorie Beste Televisiefilm Korte Serie. In Alles Mag droomt de elfjarige Tycho ervan bij de Majorettes te gaan. De film won eerder al awards in Toronto, Tokio en Oberhausen en was op het Nederlands Filmfestival genomineerd voor een Gouden Kalf.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 Hold back the river so wide. I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon hallelujah. girl Girls hit you hallelujah. Girl Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.